Dijkers met het NOS Journaal. Het lukt gemeenten nauwelijks om boetes uit te delen aan mensen die te hard rijden op een weg met 30 als maximumsnelheid. Steeds meer gemeenten verlagen de snelheid op wegen om de veiligheid te vergroten. Maar veel van die wegen zien er daarna nog steeds uit als een 50-weg, zonder bijvoorbeeld drempels. En daardoor is bijvoorbeeld een flitspaal neerzetten juridisch erg lastig. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is inmiddels opgelopen tot 132. De beving was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het gasveld Eleveld en had een kracht van 3,0. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen. De burgemeester van Aanhunsen hoopt dat het Rijk snel met een plan komt om de schade van de beving af te handelen. Het zijn de succesvolste Paralympische winterspelen ooit geweest voor Nederland. De sporters wonnen drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Dat zijn evenveel medailles als bij de vorige winterspelen... Maar nu staat Nederland een plek hoger op de medaillespiegel, op plaats 9. Dat komt vooral door de drie gouden medailles. Die werden allemaal gewonnen door zitskier Jeroen Kampscheur. Vanavond draagt hij ook de vlag met snowboarder Lisa Bunschoten-Vos tijdens de sluitingsceremonie. In het westen van Oostenrijk zijn vier mannen gewond geraakt... nadat ze s'nachts met een opblaasboot de piste afgingen. Ze besloten na een feestje in het bootje te stappen en van de rode piste af te gaan... Dat ging mis. De groep verloor de controle over de opblaasboot. De mannen klapten vervolgens met volle snelheid tegen een stalen hek. Twee van hen raakten ernstig gewond. De andere twee raakten licht gewond. Of de mannen te veel hadden gedronken, zei de Oostenrijkse politie niet. Het weer, steeds meer bewolking en vanaf halverwege de avond gaat het hard regenen. Het is uiteindelijk een graad of vijf vannacht.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 Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong spreading myself around. Everybody's talking. This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine.